Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Het COC wil dat er veilige ruimtes komen voor LHBTI'ers in de vluchtelingenopvang. De Belangenvereniging sprak met 54 LHBTI-asielzoekers en statushouders. Ruim de helft zei slachtoffer te zijn geweest van schelden, pesten en bedreiging. Vier op de vijf ondervraagden voelt zich niet altijd veilig. De daders zijn niet alleen medebewoners, maar ook mensen die in de buurt van een AZC wonen... en medewerkers van opvangorganisatie COA. Het COC vindt het ook belangrijk dat medewerkers van het COA voldoende kennis hebben over LHBTI-mensen en trainingen daarover krijgen. NAVO-baas Mark Rutte is onderweg naar Washington voor een gesprek met president Trump. Hij zal in de loop van de dag met hem spreken over de oorlog in Oekraïne. Het zal vooral gaan over het gesprek dat Trump had met de Oekraïense president Zelensky... dat volgens de Financial Times dramatisch is verlopen. Zo zou Trump vloekend hebben gezegd dat Oekraïne de Donbass af moet staan. Rutte zal in het gesprek met Trump vermoedelijk de gemoederen proberen te kalmeren. Voor het eerst is in Nederland een besmetting met een nieuwe variant van de infectieziekte Mpox vastgesteld. Volgens het RIVM was de man niet gevaccineerd tegen het virus en was hij ook niet recent in het buitenland. De man had wel seks met andere mannen. De kans op verspreiding van het virus zou klein zijn omdat de man in isolatie is geplaatst. De GGD doet bron- en contactonderzoek. PSV heeft voor een daverende verrassing gezorgd in de Champions League. In eigen huis werd Napoli met 6-2 verslagen. PSV kwam in Eindhoven op achterstand tegen de kampioen van Italië... maar voor rust draaide de ploeg van trainer Bos de wedstrijd om. Napoli-spits Luca kreeg een kwartier voor tijd rood. Het weer, steeds minder buien. Het koelt af na een graad of 11. Overdag een mix van zon en wolkenvelden wordt dan zo'n 15 graden. In de avond gaat het harder waaien.